Maar het ziekenhuis moet daar toestemming voor geven. En dat gebeurt dus niet, zegt mijn collega van Nieuwsuur. We hebben negen ziekenhuizen benaderd. Zeven van die ziekenhuizen hebben aangegeven dat ze niet van alle of helemaal niet van de betalingen wisten die wij aandroegen. Dus de bestuurders waren verrast. Daarmee zeggen juristen gaat het om ongeoorloofde betalingen. Eh, in reactie zeggen de ziekenhuizen en de artsen dat is inderdaad niet goed gegaan en dat moet in het vervolg beter. De strenge regels rond betalingen zijn bedoeld om omkoping en beïnvloeding van de artsen te voorkomen. De baas van Jumbo heeft een nacht in de cel geslapen. Volgens het FD zit de steenrijke Frits van Eert vast. Gisteren liepen agenten en Fiat-medewerkers rond in zijn villa... en haalden ze de boel ondersteboven. Jord de verslaggever van Omroep Brabant. Supermarktdeskundigen zeggen dat het een grote kras is op het imago van Frits van Eert. Het was een ondernemer van het jaar. Hij was van onberispelijk gedrag. Maar dat hij zich nu heeft ingelaten met mogelijk een grote crimineel... Ja, dat kan heel veel schade opleveren voor Frits van Eert maar uiteindelijk ook voor de Jumbo zelf. Gisteren zijn in totaal negen mensen opgepakt, onder wie de hoofdverdachte, een man van 58 uit Drenthe. Hij zou de Jumbo-baas kennen uit de motocrosswereld. En een lieve actie van een voetbalvereniging in Zaandam. Leden mogen met een handdoekje en shampoo die kant op komen om gratis te douchen als ze hun gasrekening niet meer kunnen betalen. Dat zijn in ieder geval de leden en eventueel hun nichtjes en neefjes als ze die mee willen nemen of andere familieleden als je een, neefje hebt die hier voetbalt, mag je hier gewoon komen douchen? Uiteraard. En eh, de familieleden die hij heeft en eventueel ook het water aan de lippen staat en de gasrekening niet meer kan betalen nodigen wij ook uit om hier te kunnen douchen. Nou, de voetbalclub gaat niet politieagentjes spelen en streng controleren. Want zo kunnen ook mensen die niets met de vereniging te maken hebben een warme douche nemen. Heb je genoeg aan een koude douche, dan kun je in het zuiden terecht vandaag redelijk wat regen daar. 16 tot 20 graden. Morgen trekken er ook weer wat buien over. Tussendoor wat zon en het wordt een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Viel op de afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever 4 kilometer.